voor spoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Zoekers af op het thee waarvan Mondriaan het bekendste voorbeeld is. Nederland sluit zich aan bij een rechtszaak van Oostenrijk tegen tolheffing in Duitsland. De Duitse regering wil een tolvignet invoeren voor personenauto's. Duitse weggebruikers krijgen de tol weer terug via de belasting. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur vindt de plannen discriminatie. Op die manier betalen alleen buitenlandse weggebruikers tol, zegt de minister. Volgens Van Nieuwenhuizen gaan Nederlandse automobilisten per jaar 50 tot 100 miljoen aan Duitse tol betalen. Vooral mensen in de grensregio zouden daarvan de dupe zijn. De Amerikaanse president Trump heeft de overwinnaar van de senaatsverkiezingen in de staat Alabama gefeliciteerd. De democraat Jones won van de republikein Moore met een uiterst kleine meerderheid, 49,9 tegen 48,4 procent. Trump zegt op Twitter dat de Republikeinen binnenkort een nieuwe kans krijgen. Volgend jaar november zijn er tussentijdse verkiezingen voor de Senaat. Moore kwam afgelopen tijd in opspraak door beschuldigingen over seksueel misbruik. De Republikein heeft zich nog niet bij zijn verlies neergelegd en denkt na over hertelling. De Amerikanen willen opnieuw gaan praten met Noord-Korea en daaraan zijn geen voorwaarden verbonden, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson. Volgens Tillerson is president Trump het met die aanpak eens. Ook Noord-Korea slaat een gematigder toon aan. De Britse wielrenner Chris Froome heeft positief getest op doping bij de Ronde van Spanje. Wielerunie UCI meldt dat hij te veel salbutamol in zijn urine had, een middel tegen astma. Froome, die de ronde won, zegt hij dat, dat hij destijds veel last had van astma. Het weer, op steeds meer plaatsen regen. In het oosten eerst nog even natte sneeuw. Vanmiddag even wat droger en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door de regen zijn de files een stuk langer dan gebruikelijk woensdagochtend. Ook zijn er wat ongelukken gebeurd. De files met een kwartier of meer vertraging staan in de Randstad. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 20 minuten vertraging. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaak en Afrit Soest 20 minuten. A4 Amsterdam Den Haag tussen Burgerveen en Zoeterwoudendorp een half uur. A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Knoppen de Hoek en Knoppen Draasdorp 20 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De A7 Zaandam richting Horen is helemaal afgesloten vlak voor Horen na een ernstig ongeluk. Het verkeer staat stil over 8 kilometer tussen Purmerend en Afrit Horen. Verkeer vanuit Amsterdam richting Friesland kan beter omrijden via Flevoland. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam Hemhavens en Amsterdam Oud-Zuid 20 minuten vertraging. A12 daarna richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 20 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hoijpolder en Gorkum 20 minuten.